Jobboot met het NOS Journaal. Het Turkse leger heeft opnieuw Syrië beschoten... nadat een Syrische mortiergranaat over de grens was ingeslagen. Het is het tweede incident in drie dagen. Woensdag bombardeerde Turkije militaire doelen in Syrië... nadat een Syrische mortiergranaat slachtoffers had gemaakt in een Turks grensdorp. Syrië bood daarvoor excuses aan en beloofde dat het niet meer zou gebeuren. Studenten die de langstudeerboete of een deel daarvan al hebben betaald... zouden nog dit jaar hun geld moeten terugkrijgen. Dat willen staatssecretaris Zeilstra van Onderwijs, de hogescholen en de universiteiten. Zeilstra heeft met de Vereniging van Universiteiten en de HBO-raad afgesproken... dat de uitvoering van de langstudeermaatregel zo snel mogelijk wordt stopgezet... en studenten het wettelijk verhoogd collegegeld zo snel mogelijk krijgen teruggestort. Zeilstra verwacht in de loop van volgende week meer duidelijkheid kunnen geven... over de manier waarop dat gaat gebeuren. De massale voedselvergiftiging in het oosten van Duitsland is veroorzaakt door een aardbeientoetje. Dat bevestigde de Duitse federale voedsel- en warenautoriteit na een bericht van de Duitse krant Bild. Sinds eind september hadden ruim 11.000 kinderen diarree gekregen. Ook moesten veel zieken overgeven. De kinderen zaten op basisscholen en kinderdagverblijven in de oostelijke deelstaten... en hebben maaltijden van een cateraar gegeten. De besmetting is veroorzaakt door een toetje waarin diepvries aardbeien waren verwerkt. Volgens onderzoekers zijn de aardbeien waarschijnlijk niet goed genoeg verhit... voordat ze in het dessert terechtkwamen. Een 28-jarige vrouw uit Arnhem die betrokken zou zijn geweest... bij de gewelddadige overval in Voorthuizen... is nog voor eens drie maanden vastgezet. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Bij de overval begin augustus raakten de bewoners van het huis gewond. Voor de woning werd een van de vermoedelijke overvallers zwaar gewond gevonden. Hij overleed later aan zijn verwondingen. In totaal zijn drie mensen aangehouden in verband met de zaak. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Eh, vannacht op veel plaatsen regen. Morgen ook bewolkt en regen, maar in de loop van de dag droog en zonnig. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Ook zondag droog en zonnige periode. Na het weekend wisselvallig weer. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.